Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Poolse onderzoekers hebben ten noorden van Warschau een massagraf gevonden... met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Het graf lag in de buurt van het voormalige Duitse concentratiekamp Zoldau. De onderzoekers denken dat het resten van leden van de Poolse elite zijn... die in 1939 in het kamp zijn omgebracht door de nazi's. Die zouden hun slachtoffers hebben verbrand omdat ze hun sporen wilden uitwissen toen de Russische troepen naderden. De onderzoekers hebben in het massagraf in totaal zo'n 16.000 kilo menselijke as gevonden. Het is nog niet duidelijk wie achter de dreiging zit rond het provinciehuis in Leeuwarden. De politie onderzoekt de melding dat gistermiddag iemand met een bom naar het gebouw onderweg zou zijn geweest. Vanwege die melding werd de omgeving ontruimd. Statenleden en ambtenaren moesten een paar uur binnenblijven, maar het bleek loos alarm. Friese statenleden zeggen inmiddels helemaal genoeg te hebben... van de bedreigingen en intimiderende situaties bij het provinciehuis. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in het Koerdische deel van Irak is meegenomen door de politie. Ze zou de regio zijn uitgezet via de luchthaven van de Iraakse stad Erbil. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar uitzetting. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. De Nederlandse consul-generaal in Erbil heeft contact met de journalisten. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het EK in Engeland... genoeg aan een gelijk spel tegen Zwitserland... om door te gaan naar de volgende ronde. De Oranjevrouwen versloegen Portugal gisteravond met 3-2. Danielle van der Donk maakte de winnende treffer. In groep C won Zweden, Zweden eerder op de avond van Zwitserland. En Zweden en Nederland gaan in de groep nu samen aan kop. Het weer, het is helder, 9 tot 12 graden met kans op mist.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? hart en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. ik mm, hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom a lover. Yeah. I wanna see van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. One is you make me happy. Two is you set me free. From all the things that help me. better from just being me.